Bij dat bedrag zit ook de 2 miljoen van de Nederlandse regering. De hele dag vroegen de commerciële en publieke omroepen aandacht voor de overstromingen in Pakistan. De hulporganisaties zeggen dat vooral particulieren geld hebben gegeven. Bedrijven hebben het volgens hen laten afweten. Noord-Korea heeft een Amerikaanse gevangene vrijgelaten. De man mocht mee met oud-president Jimmy Carter, die in Pyongyang had gepleit voor zijn vrijlating. De man was eerder dit jaar veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid en een hoge geldboete, omdat hij Noord-Korea illegaal zou zijn binnengedrongen. Carter en de vrijgelaten man hebben het land vannacht verlaten. Het toekomstige stadion van Feyenoord moet het water voor zijn koelsystemen uit de Nieuwe Maas halen. Dat staat in een onderzoek van energiebedrijf Eneco, dat in opdracht van de gemeente Rotterdam heeft uitgezocht hoe Feyenoord het eerste energie-neutrale stadion ter wereld kan krijgen. Daarin wordt ook gebruik gemaakt van windenergie en zonnecellen. Het klimaatneutrale stadion is een belangrijke troef in het Nederlands-Belgische plan om het WK binnen te halen. President Bouterse van Suriname kan wegens ziekte zijn functie niet uitoefenen. Hij heeft voor een week al zijn bevoegdheden overgedragen aan de vicepresident. Die heeft in het parlement gezegd dat er niets ernstigs aan de hand is met Bouterse. Wat hij mankeert is niet bekendgemaakt. Surinaamse media melden dat hij knokkelkoorts heeft. De A1 bij Oldenzaal is weer open. De weg was sinds het begin van gisteravond tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens afgesloten in verband met de overvloedige regen. Er was een dijkje doorgebroken waardoor de A1 blank kwam te staan. Ook vannacht nog rukten op diverse plaatsen in het land de hulpdiensten uit om wegen af te sluiten die blank stonden. Het weer, bewolkt en regen. De regen trekt naar het oosten weg en tegen de middag klaart het vanuit het noorden wat op.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 En ja, kan dat heel goed eigenlijk. Laten we gaan luisteren naar Mos Lee. It ain't no job I was burning alive whenever you walked in the room. so quickly. I was feeling so sickly, like a lover who lost his muse.